De man lag te schokken, te hoesten en te stuiptrekken... nadat hij een injectie met een dodelijke vloeistof had gekregen. Zijn advocaat wil weten of de executie eindigde in een marteldood. In Overijssel en Drenthe staan stukken hei in brand. Bij Drentse Gasselte gaat het om een stuk natuur bij een bungalowpark. In Overijssel woeden meerdere branden in de buurt van Denenkamp. Alle branden zijn onder controle, maar het vuur is nog niet uit. De brandweer is al het hele weekend druk met branden bij Denenkamp. Of die zijn aangestoken is nog niet duidelijk. De annulering van de verkiezingen op Curaçao twee maanden geleden... was volgens minister Plasterk in feite een staatsgreep. Dat zei hij in het programma WNL op zondag... Nadat het kabinet Koeiman in februari was gevallen... kwam er een interimregering onder leiding van de MFK... de partij van de voor corruptie veroordeelde oud-premier Schotten. Hij wilde de geplande verkiezingen tegenhouden... omdat hij dacht dat zijn partij genoeg steun had. Daarop greep minister Plasterk in. Hij liet de gouverneur van Curaçao nieuwe verkiezingen uitschrijven. Die waren vrijdag. De partij van Schotten won iets, maar werd niet de grootste. In Zaandam zijn bloemen neergelegd voor de jongen van 16... die gisteravond laat werd doodgestoken. De jongen uit Assendelft overleed in het uitgaansgebied van Zaandam. Waarom die werd neergestoken en door wie is nog niet bekend. Ook in Nijmegen en Os waren steekpartijen. In Nijmegen liep een ruzie in een café uit de hand en kwam een man van 51 om het leven. Een verdachte zit vast. En in een huis in Os werd ook een man doodgestoken. De dader is nog niet gepakt. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vannacht valt in het midden en zuiden wat regen. Morgen bewolkt met een paar buien. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A9 naar Alkmaar tussen Heemskerk en Akersloot 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. A44 naar Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 3 kilometer voor de verkeerslichten daar. De N207 richting Hillegom tussen Abbenes en Hillegom 3. En de N208 tussen Hillegom en Lisse ook 3 kilometer. Komt allemaal door bezoekers eh, eh, aan de Keukenhof. Alle parkeerplaatsen zijn nog steeds vol. Beide wegen rondom Hillegom heb je een half uur vertraging.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 He can kill my the pain, he can make me well again. Doctor Love. Are you ready to dance? Get on down to the funky disco sound. Maximize boogie factor. Intensify funkiness. Prepare to be discotized. What we're gonna do right here is go back, way back, to the time when people used to get on down and boogie to the beat.